Gisteren nam Balkenende afstand van een aantal conclusies van de commissie Davids over de oorlog in Irak. Bij het begin van de bijeenkomst zei Bos dat er geen sprake is van crisisoverleg. Volgens hem is er een hoop onduidelijkheid en daar wil hij proberen een eind aan te maken. Rauwvoet zei dat hij zich heeft verbaasd over het beeld dat het kabinet doof is voor de conclusies van Davids. Ook de fractievoorzitters van de regeringspartijen overleggen over de situatie. Verschillende landen hebben hulp toegezegd aan Haiti. Dat is getroffen door een zware aardbeving. De Verenigde Staten stuurde gisteravond al een eerste team reddingswerkers, speurhonden en bijna 50 ton hulpgoederen. VN riep afdelingen op om een grootscheepse hulpactie op touw te zetten. Ook Nederlandse organisaties maken zich op om hulp te bieden en minister Koenders stelt in eerste instantie 2 miljoen euro voor noodhulp beschikbaar. In Haiti wordt gevreesd voor honderden, mogelijk duizenden doden. Een grote afvalverbrandingsoven in Harlingen mag voorlopig niet in gebruik worden genomen. De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie had afgegeven vernietigd... omdat onduidelijk is hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. De Raad vreest net als de natuurorganisaties en omwonenden voor bodemverontreiniging... stankoverlast en teveel uitstoot van schadelijke stoffen. Als de provincie Friesland wil dat die er toch komt, moet de milieuvergunning worden aangepast. De Duitse economie is vorig jaar met 5% gekrompen. Dat is een naoorlogsrecord. record. Vooral met de Duitse export ging het slecht. Die nam vorig jaar af met bijna 15%. Lichtpuntjes waren er volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek ook. De consumptie nam toe en de situatie op de arbeidsmarkt bleef stabiel.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 momenti quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori For you, twoje oh, me. more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can.